Goedemiddag, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de rivier de Maas is een lichaam gevonden. politie gaat ervan uit dat het van een man van 22 is... die gisteravond overboord sloeg in de buurt van Empel bij Den Bosch. Hij zat met drie anderen op een bootje toen hij in het water belandde. Hoe dat kon gebeuren weten we nog niet. De zoektocht werd gisteren na een tijdje stilgelegd omdat het donker werd. En duikers zijn vanochtend verder gegaan. Transgender vrouwen mogen in het triathlon gaan meedoen aan wedstrijden voor vrouwen. Als ze eerder bij de mannen uitkwamen moeten ze wel vier jaar wachten... en hun testosteronwaarders moeten omlaag zijn gegaan. In veel sporten wordt nagedacht over hoe trans mensen kunnen meedoen in competities. Bij het gewichtheffen kan het al langer. Vorig jaar was een atleet uit Nieuw-Zeeland de eerste transvrouw op de Olympische Spelen. Een grote brand in een bos in Berlijn. Het vuur ontstond op een politieterrein tussen de bomen, vertelt onze correspondent. Dat is een terrein waar de politie normaal gesproken bijvoorbeeld munitie en explosieven eh, gecontroleerd tot ontploffen brengt. Nou, het kan zijn dat zo'n explosie een brand heeft veroorzaakt, maar het kan ook zijn dat door een brand eh, dingen zijn ontploft. Eh, dus dat is nog niet duidelijk. De brandweer is bang dat er meer kogels en bommen ontploffen en kan daarom niet dichtbij komen. Het bos wordt wel zoveel mogelijk nat gehouden. Door de chaos op Schiphol ziet een oorlogsherdenking er dit jaar anders uit. Bij de Market Garden herdenking in Gelderland springen stokoude veteranen normaal gesproken met een parachute uit een vliegtuig. Net als tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tom van Honderd doet het al jaren en dat vond hij altijd great. Great, great. Beautiful drive, beautiful jump, beautiful flight. Everything was perfect. Maar dit jaar zijn hij en elf andere Amerikanen er niet bij. Ze zijn bang dat hun koffers kwijtraken, de vlucht wordt geannuleerd... of dat ze uren in een Schipholrij moeten staan. De jongste veteraan van de groep is 96. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag en in het zuiden kan een bui vallen. Het is 23 tot 30 graden. Vanavond en vannacht gaat het in het zuidoosten onweren en hagelen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Arne Broekhuis van de ANWB.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 They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play. Make a mess right here. Do whatever I like, it weird, okay. Let them disappear. Say whatever you want to hear, just say. girls are here, something ain't right. If you're young, yeah, girl, it's crazy. to hear just USA. I feel encima. Video y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía, está bien hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón.